Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De noodhulp van de afgelopen dag in Gaza is verre van vlekkeloos verlopen. Toen een omstreden hulporganisatie voedsel uitdeelde in Rafah in het zuiden... kwamen daar duizenden mensen op af en ontstond er een chaotische situatie. Het Israëlische leger heeft daarbij schoten gelost. Volgens getuigen werden Palestijnen die afweken van een bepaalde route door het leger beschoten. Ook zouden veel mensen met lege handen naar huis zijn gegaan. De VN noemt de beelden van de hongerende Palestijnen in Gaza hartverscheurend. In Horen is de afgelopen avond een lichaam in het water gevonden. Rond 8 uur kreeg de politie de melding dat er iemand in het water was beland... waarna de politie en brandweer uitrukten met verschillende eenheden. Later bleek dat diegene was overleden. Op de plek waar het lichaam werd gevonden doet de politie onderzoek... naar de identiteit en de doodsoorzaak. In Vught is een huisbaas opgepakt omdat hij jarenlang zijn huurders zou hebben bedrogen. Hij zou hen te veel hebben laten betalen voor service en energie en daarmee 800.000 euro hebben verdiend. De man zit vast en is beslag gelegd op zijn bankrekeningen en auto's. Ook ontdekte de politie dat de man in zijn huis had gesjoemeld met de meterstanden. De man van 54 zou eigenaar zijn van een groot aantal panden en verhuurt vooral kamers.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 struggle hard. cross my heart never You know there's no need to run There's no need to hide Whatever comes between us, baby I will push aside I'm dedicated

be educated van Zandvoort. Dit is ZFM. You uit Zandvoort. ZFM.

tired trying to fill that

You hide in laughter What's on your mind?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 together. There's no connections holding